Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee ministers zijn flink met elkaar aan het touw trekken in het kabinet. Het gaat aan de ene kant om minister Keizer van Wonen. Zij wil dat asielzoekers met een verblijfsvergunning geen voorrang meer krijgen... bij het krijgen van een sociale huurwoning. Maar het COA waarschuwt vandaag, dat gaat heel veel geld kosten en leidt ook tot chaos. Minister Faber van Asiel vindt het plan van Keizer daarom maar niks... vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Keizer moet maar eens haar werk gaan doen, eh, zegt Faber. Dus ja, ze verwijzen inderdaad flink naar elkaar. Ze zegt, ja, Keizer die kan inderdaad wel eh, dit gaan verbieden... maar ze moet ook maar eens aan de slag met die andere opdracht die ze heeft. En dat is ervoor zorgen dat er sobere opvanglocaties komen... Eh, voor, voor statushouders. Dat zijn woningen die dan ja, heel sober zijn... die nog gebouwd moeten worden. Want dan kunnen die mensen in ieder geval daar naartoe. Een Rus moet in Finland levenslang de cel in voor oorlogsmisdaden in het oosten van Oekraïne. Hij zwaaide daar met een Oekraïense vlag bij een controlepost om Oekraïense militairen in een hinderlaag te lokken. Toen ze dichterbij kwamen werden ze vervolgens neergeschoten. Het gebeurde al in 2014 en 2015 toen pro-Russische separatisten al in het oosten van Oekraïne vochten. De Rus werd vorig jaar op het vliegveld van Helsinki in Finland opgepakt. Natuurorganisaties maken zich zorgen over een groep flamingo's in het Grevelingenmeer. Dat ligt tussen Zuid-Holland en Zeeland in. Mensen komen veel te dicht bij die vogels en daar kunnen ze niet tegen. In korte tijd zijn al vijf flamingo's dood doodgegaan. De borstkankervereniging wil dat vrouwen vaker hun borsten controleren op gekke plekjes die mogelijk kunnen wijzen op borstkanker. Ze hebben daarom een nieuwe app gelanceerd. Know Your Lemons heet die. Die leert je om die signalen te herkennen. En dat laten ze allemaal zien op citroenen dus. Het zijn twaalf signalen. Je kunt ze zien en voelen. En dat is eh, wel... De, ja, de meest bekende is het bultje. Eh, maar je hebt ook bijvoorbeeld een verdikte ader... of een soort ja,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 胸。 one who'll never leave your side.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

guess I haven't met you yet Oh, I promise you can To give so much more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 That's Yeah. <laughs> break it down for me. Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. loving my trust if you was One more time. boyfriend.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 Give me the bomb so I can blow off some. MTV, they call me this man, magician, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I change my name to a Oh, Baby, no.